Twee uur. Dorald Megens met het NOS-journaal. Een automobilist die op de Amsterdamse ringweg A10 bij een verkeersruzie twee motorrijders doodreed... moet acht jaar de cel in voor doodslag. Daarna mag hij nog vier jaar geen auto besturen. In december vorig jaar werd de man uit Krommenie op de A10 afgesneden door de motor. Hij raakte daardoor de vangrail, zette vervolgens de achtervolging in... en reed de motor met meer dan 100 km per uur aan. De 44-jarige motorrijder en bijrijder van 34 kwamen om het leven. Volgens de rechtbank heeft de dader zich laten leiden door zijn emoties. Negen Joodse natieslachtoffers of hun nabestaanden zijn door de gemeente Den Haag gecompenseerd voor belastingen die ze na de oorlog kregen opgelegd. Zo moesten slachtoffers alsnog erfpacht betalen over hun Haagse huis dat door de nazi's in de oorlogsjaren in beslag was genomen. Burgemeester Krikke noemt de naheffingen nu kil en weinig invoelend. De slachtoffers krijgen in totaal 55.000 euro schadevergoeding. Krikke ging zelf met een bos bloemen langs bij een van de negen die zijn gecompenseerd. Een vrouw van 104. In een aantal steden in Frankrijk is het vannacht onrustig geweest... nadat het Algerijnse voetbalelftal Ivoorkust had uitgeschakeld... in de kwartfinale van de Afrika Cup. Algerijnse supporters vernielden winkels en auto's... en gooiden stenen naar de politie. De Champs-Élysées in Parijs werd door de voetbalfans afgesloten voor het verkeer. Bij de rellen viel één dode. Een vrouw werd geschept door een automobilist... die hard door de straten van Montpellier reed. Door het hele land werden ruim 70 mensen opgepakt. 20 politieagenten raakten gewond. In Oost-Afghanistan heeft een zelfmoordterrorist van 13 zichzelf opgeblazen op een bruiloft. Onder de vijf gasten die werden gedood is een stammenleider die waarschijnlijk het doelwit was. Tientallen feestgangers raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De Taliban worden verdacht, maar die ontkennen. Het weer. In het binnenland trekken vanmiddag felle regen- en onweersbuien over.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 In Noord-Holland nu 20 minuten vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Muidenberg en Eemnes door water op de weg. Er kan in korte tijd veel regen vallen. Op eh, de A4 richting eh, Den Haag staat eh, tussen Hoofddorp en Sveen file...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 You can't get your laugh back when right follows left, Jack. The more you see, the less you know. When others would leak it, his service, secret place. God, when it's your time to go. Ukraine, a country safe and sound with villains six feet underground And no one knows, cause no one's found Any trace of a man for all seasons Loves them and leaves them alone So alone And you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves them and leaves them alone Leaving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blonde. Baby, it's so elementary. For the men never stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction. Just check the nation. quit pro quo, a pro's pro. Yeah, don't be jealous When they made him they broke the mold So charismatic We're automatic Never prematurely shooting his load ah! Queen of country safe and sound With villain six feet underground And no one knows cause no one's found Any trace of a man for all seasons Walks and leaves him alone So alone then you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up the creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves them and leaves them alone So alone.